5 uur. Frits Semmelkamp met het NOS Journaal. De automobilist die vorig jaar een Nederlandse vrouw doodreed in Melbourne... moet 11 jaar de gevangenis in. Dat meldde Australische media. Het 27-jarige slachtoffer kwam uit Den Haag... en wilde zich in Australië vestigen. De 26-jarige dader reed in een gestolen auto... en was op weg naar een drugsdealer. Na het ongeluk sloeg hij op de vlucht. De vriend van het slachtoffer zei tijdens de rechtszaak... dat de dader zijn gedroomde toekomst met haar heeft verwoest. In Maastricht is vannacht een deel van een appartementencomplex ontruimd na een woningbrand. De brand was snel onder controle, maar er hangt veel rook in het pand. Daarom moesten ongeveer 80 tot 100 bewoners hun huis uit. Ze zijn opgevangen op een locatie in de buurt. Het is nog onduidelijk of zij vannacht nog naar hun huis terug kunnen. Premier Rutte heeft in Deurne met boeren gesproken over de stikstofproblemen. Hij luisterde naar klachten over de onduidelijkheid waar boeren al lange tijd mee worstelen de veelheid aan regels en het gevoel slechter te worden behandeld dan de rest van Nederland. Rutte luisterde vooral en deed geen toezeggingen. Op de bijeenkomst die door de VVD was georganiseerd waren zo'n 350 boeren afgekomen. Op verzoek van de organisatie lieten de meesten hun trekker thuis. Vanmiddag gingen de Kamermeerderheid akkoord met de stikstofaanpak van het kabinet. Het is nog onduidelijk waarvan de man wordt verdacht die eerder vandaag op het station in Eindhoven is opgepakt. De politie was op zoek naar de man en liet daarvoor een trein uit Rotterdam stilzetten. De reizigers mochten er niet uit, terwijl gewapende agenten de trein doorzochten. Een reiziger zegt dat mensen hun handen omhoog moesten houden en niet mochten lachen. Het is onduidelijk of de man in de trein is gevonden of elders in het station. Het treinverkeer van en naar Eindhoven lag aan het begin van de avond ongeveer twee uur stil. Het weer, het blijft vannacht bijna overal droog en de temperatuur daalt naar iets boven het vriespunt... Morgen opnieuw veel bewolking. Er staat dan een stevige noordoostenwind en dat wordt dan zo'n 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. from around the world, 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world, 24 hours a day. Yo, give me something to dance to. Give me something to dance to. too. seu sal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 underneath the heart sound, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the heart sound, feeling like a someone. 家根。 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀땐 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑 baby, baby, not no more.